Goedemiddag, ik ben Marco Geitenbeek dit is het nieuws van NOS op 3. Het Janssen-vaccin kan trombose veroorzaken, dat zegt het Europese geneesmiddelenbureau EMA. Eerder werd ook wel trombose ontdekt. Maar er is een verschil, vertelt verslaggever Hatice Raba. De vorige bijwerking was een soort zeldzame vorm van trombose... in combinatie met een tekort aan bloedplaatjes in je lichaam. En dat zorgt echt wel voor een heftig ziektebeeld. Ja. En dit is tussen haakjes gewone trombose. Dus eh, dat komt iets vaker voor ook in de algemene bevolking... en heeft een iets minder heftig ziektebeeld. Ook al kan het, als het naar je longen schiet, natuurlijk ook heel gevaarlijk zijn. De gevolgen van deze bijwerking zijn voor Nederland niet groot. Hier wordt nauwelijks nog met Jansen geprikt. Het was wel een populair vaccin onder jongeren, omdat je er maar één prik van nodig had. Bij een brand in een ziekenhuis in Roemenië zijn zeven coronapatiënten omgekomen die op de IC lagen. Mensen probeerden door de ramen aan het vuur te ontsnappen. Het is al de derde dodelijke ziekenhuisbrand in Roemenië in een jaar tijd. In de vulkaan op het Spaanse eiland La Palma is een derde breuklijn ontstaan. Ook werden acht nieuwe aardbevingen gemeten. De uitbarsting op het Canarische eiland begon twee weken geleden werden 6000 mensen geëvacueerd en ze kunnen altijd nog niet terug naar huis. En je kunt van alles met afval. Dat weet Kees als geen ander. Hij raapt allerlei afval bij elkaar, maakt er een soort doorzichtige huls omheen en maakt er dan stoelen van. Deze ziet er misschien wat, wat viezig uit, maar dat is ook eh, goed. Omdat je daardoor over na gaat denken wat, eh, wat afval doet. Je wordt dus met je neus op het afval gedrukt. Precies de bedoeling, zodat je de boel vaker in de prullenbak gooit in plaats van in een grasveldje. En Kees heeft zijn afvalstoelen al bij een bekende Nederlander afgeleverd. Maxima heeft dus eh, ook eh, echt zo'n stoel gekocht. Eh, eentje met zwerfafval en een coronateststoel. Met allemaal coronatesten, mondkapjes, handschoentjes erin. En die staan nu op Paleis Noordeinde. Ja, dus Maxima zit misschien wel nu lekker in die stoel te vergaderen of zo. Ik hoop het, ik denk het wel. Ja, ik kan me niet anders voorstellen eigenlijk. De stoelen kosten 1200 euro per stuk. Heb ik het weer nog. Blijft regenen vanavond. Vannacht trekken de buien weg naar het oosten. Morgen een droog begin van je weekend. Later gewoon weer regen. De temperatuur schommelt rond de 16 graden. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Edwin Gerritsen van de ANBB. In de regio Noord-Holland staan ongeveer 15 files. Er is veel vertraging door mensen die moeten omrijden vanwege het afgesloten A12 richting Den Haag. Dat zie je vooral terug op de A4 Amsterdam richting Den Haag. Tussen Amsterdam en Roelevaretsveen een half uur oponthoud. Verderop voor Zoeterwoude Rijndijk 10 minuten vertraging. Op de A5 Amsterdam richting Hoofddorp voor de aansluiting met de A4 10 minuten. Op de ring van Amsterdam de A10 West richting Den Haag 10 minuten vertraging bij de Koentunnel. Op de N201 hoofdop richting Uithoren. Tussen de aansluiting met de N231 en de aansluiting met de N196.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 Ze zit nu voor de PvdA in de Eerste Kamer en leidde vorig jaar de verkiezingsprogrammacommissie. Woonadressen en telefoonnummers van ondernemers die in het handelsregister staan... worden vanaf volgend jaar afgeschermd. Alleen overheidsorganisaties en groepen die wettelijk toestemming hebben... zoals deurwaarders, kunnen de gegevens dan nog inzien. En in een aantal studentenflats in Tilburg is een feestverbod opgelegd. Als de bewoners van de, fles, van de flat wel feesten... dreigt een dwangsom en huisuitzetting. Sinds de tweede lockdown zijn er daar veel meldingen van overlast uit de flats.